Clemens Peters met het NOS Journaal. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een aantal gebieden op de maan geselecteerd... waar mogelijk nieuwe maanmissies naartoe gaan. De bedoeling is dat er in de komende jaren eerst bemande en onbemande testvluchten naar de maan gaan. Vanaf 2025 zouden dan de eerste bemande vluchten met astronauten op de maan kunnen landen. De 13 nu geselecteerde gebieden liggen allemaal in de buurt van de Zuidpool van de maan. Dat gebied is voor de wetenschappers het meest aantrekkelijk, zegt NASA. De laatste bemande vlucht naar de maan was vorige eeuw in 1972. Stichtingen en verenigingen kunnen voorlopig geen bankrekening bij ING aanvragen. De bank heeft het te druk met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op mogelijke witwaspraktijken. ING verwacht dat ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar stichtingen en verenigingen weer wel bij de bank terecht kunnen. Het Amerikaanse mediabedrijf Paramount betaalt anderhalf miljard dollar... om de komende zes jaar de Champions League uit te zenden in de Verenigde Staten. En dat is dus 250 miljoen dollar per seizoen. Onder het vorige contract betaalde Paramount jaarlijks 100 miljoen dollar. Het geld gaat naar de UEFA. De voetbalclubs die meedoen aan de Champions League... krijgen elk jaar een deel van de opbrengst. De openingsrit van de Ronde van Spanje in Utrecht heeft gisteren ruim een kwart miljoen toeschouwers getrokken. Dus dat schat de organisatie van La Vuelta Holanda. Langs het parcours van de ploegentijdrit stond het publiek soms rijen dik de renners aan te moedigen. De rit werd gewonnen door de Jumbo-Visma-ploeg. En daardoor rijdt Robert Geesink van die ploeg straks in de rode leiderstraat... als de renners van Den Bosch naar Utrecht fietsen.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 Cause No, no, no, no, yeah, you no, no, no, no, you got She said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the fame I don't know the reason why I did these oh, things well, I had a emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no. I love her and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls.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 Hoogmoedig, ja dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek, ja we flexen. Het is boef op de trek, denk je dat ik om de shine geef? Hoe is ben Wat je in? met me doet Dit, dit kan niet verder van mijn hart, die zegt genoeg Ik zie liever altijd hoe jouw keuze ZFM.